waar ook het Britse parlement achter staat... dan kunnen de Britten ook al eerder uit de Unie vertrekken. Volgens EU-president Tusk is deze flexibele periode lang genoeg om tot een oplossing te komen. Premier Rutte is blij met de afspraak. Nederlandse huishoudens hebben gemiddeld 11 abonnementen... bijvoorbeeld voor internet, de sportschool en het onderhoud van de cv-ketel. Volgens budgetvoorlichter Niebut onderschatten de meeste mensen... hoeveel abonnementen ze hebben en kan dat gevaarlijk zijn. Daardoor hebben ze niet in de gaten hoeveel geld ze kwijt zijn... en kunnen ze in financiële problemen komen. Het Nibud adviseert dat mensen jaarlijks voor zichzelf op een rijtje zetten... welke abonnementen ze hebben en wat die kosten. In Flevoland worden vandaag alle stemmen voor de Provinciale Staten herteld. Dat gebeurt op verzoek van het CDA, dat zo'n tien stemmen tekort kwam voor een vierde zetel. Direct na de verkiezingen op 21 maart leek de partij vier zetels te krijgen... maar later ging een ervan toch naar Denk. Dat had te maken met de verdeling van de restzetels. Chinese oud-medewerkers van chipmachinefabrikant ASML... hebben op grote schaal bedrijfsgeheimen gestolen. Dat meldt het FD op basis van eigen onderzoek. De daders zouden hooggeplaatste medewerkers zijn geweest... die indirect banden hadden met de Chinese overheid. Ajax-trainer Ten Hag zegt dat er nog genoeg kans is om de halve finale te bereiken van de Champions League, maar dat het wel weer een krachttoer wordt. Amsterdammer speelde gisteravond in de kwartfinale gelijk tegen Juventus. Het werd 1-1 in de Johan Cruijff Arena. Het weer, op veel plaatsen zonnig, vooral in het noorden en oosten wat wolkenvelden... en bij een frisse oostenwind wordt het ongeveer 10 graden.